ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Amsterdam loopt het vast eh, door een eh, ongeluk. Tussen Maarsen en Oudekerk aan de Amstel heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bij Amsterdam op eh, de A10 Oost richting de A10 West.